11 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. 1 op de 20 Nederlanders is slachtoffer van identiteitsfraude... blijkt uit onderzoek van de Universiteit Leiden... over de periode 2008-2012. Bij die vorm van fraude worden persoonsgegevens gestolen... waarna er geld verdwijnt van de bankrekening. De schade is per geval gemiddeld 400 euro. In totaal liep de schade voor slachtoffers en banken op tot 300 miljoen. De onderzoekers verwachten dat dat de komende tijd verder stijgt. Het gaat beter op de beurs. De grote Europese beurzen, ook de AEX, opende ruim 2% hoger. Gisteren ging het ook al goed op Wall Street en de beurs in Shanghai, de belangrijkste in China, sloot vanmorgen vroeg 5,3% hoger. Sinds begin juni is Shanghai 40% van zijn waarde kwijtgeraakt. De Triodos Bank heeft in het eerste halfjaar de netto-winst bijna zien verdubbelen. De winst kwam uit op bijna 22 miljoen euro en dat is 91 procent meer dan in dezelfde periode van vorig jaar. De bank, die zich onderscheidt met duurzaam bankieren, kreeg er ook veel klanten bij. Triodos verwacht in de tweede helft van dit jaar een verdere groei. Er zijn acht nieuwe namen op de nationale terrorisme-lijst gezet. De acht worden verdacht van terreuractiviteiten in Syrië en Irak. Nu ze op de lijst staan worden hun bankrekeningen en creditcards geblokkeerd. Er staan nu in totaal 40 mensen en organisaties op de nationale terrorisme-lijst. In België is gisteravond na de Champions League-wedstrijd tussen Club Brugge en Manchester United een rechter gearresteerd. Hij werd tussen een groep Manchester hooligans in een politiebusje gezet. De rechter stond foto's te nemen van supporters die werden opgepakt. De politie vroeg hem te stoppen, maar daar was de rechter het niet mee eens.